spoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Tilburg kammen 25 ME'ers de buurt uit... waar gisteravond een dode vrouw op straat werd gevonden. Ze zoeken naar sporen in achtertuinen en op daken van schuren en garageboxen. Gisteravond hebben 20 rechercheurs al sporen veiliggesteld... getuigen gehoord en buurtonderzoek gedaan... Het lichaam van de vrouw werd gisteren rond 10 uur s avonds gevonden in de buurt van het uitgaanscentrum van Tilburg. Vermoedelijk is ze door een misdrijf om het leven gekomen. De politie denkt te weten wie de vrouw is, maar haar identiteit is nog niet door haar familie bevestigd. De Russische oppositieleider Navalny heeft de eerste horde genomen om mee te kunnen doen aan de presidentsverkiezingen. In twintig Russische steden kreeg hij steun van 500 mensen. De volgende stap is het verzamelen van een miljoen handtekeningen voor een plek op het stembiljet. Toch is het maar de vraag of Navalny zich in maart verkiesbaar mag stellen. De Russische kiesraad zegt dat hij niet aan de verkiezingen mag meedoen... vanwege een veroordeling voor het verduisteren van hout. Meedoen mag van de kiesraad alleen als zijn straf wordt kwijtgescholden. De partijtop van de PvdA wil nog voor het einde van dit jaar in gesprek... met Kamerlid William Moorlach. Hij raakte in opspraak omdat hij bij zijn vorige baan... als directeur van een sociale werkplaats in Drenthe... personeel liet werken via een schijnconstructie... Hij huurde arbeidsgehandicapten in via een zelfopgericht uitzendbureau. Die constructie was opgetuigd door zijn voorganger en onder Moerlachs bewind gehandhaafd. Afgelopen week oordeelde de rechter dat die constructie niet deugt. De kans is groot dat Dick Advocaat na de winterstop de trainer wordt van Sparta. De voormalig bondscoach is in gesprek met de Rotterdamse club. Advocaat moet de opvolger worden van Alex Pastoor, die een week geleden werd ontslagen. Begin jaren 80 speelde advocaat zelf twee seizoenen voor Sparta. Hij was daar nog nooit trainer. Het weer, grijs, met soms wat regen of motregen. Vooral aan zee vrij veel wind en het is een graad of 10. Ook morgen, eerste kerstdag wat motregen. Tweede kerstdag wat zon, maar ook buien. En met 7 graden wat minder zacht.